Van 4 uur. Jeroen van Kam met het Senate medeleven betuigt aan de nabestaanden van de slachtoffers van het bombardement op de kliniek van Artsen zonder Grenzen in Kunduz. Hij noemt de aanval een tragisch incident, maar doet nog geen uitspraken over wie er verantwoordelijk is voor de luchtaanval. Obama wil eerst het onderzoek afwachten dat het ministerie van Defensie gaat uitvoeren. Het bombardement kostte zeker 19 mensen het leven. Veel slachtoffers waren medewerkers van Artsen zonder Grenzen. Het dodental na een aardverschuiving in Guatemala is opgelopen tot 56. Volgens de autoriteiten worden er nog minstens 350 mensen vermist. De zoektocht naar slachtoffers van de aardverschuiving werd vanmorgen hervat. In een dorpje in de buurt van Guatemala-stad werd een hele wijk bedolven onder het puin. Hevige regenval zorgde ervoor dat een lawine van aarde, stenen en bomen langs de heuvel naar beneden gleed. In Jeruzalem heeft een Palestijn een aantal Israëliërs neergestoken. Twee mannen kwamen erbij om het leven. Een vrouw en een kind raakten gewond. De dader, een man van 19, is door de politie doodgeschoten. Er zijn de laatste tijd meer aanvallen van Palestijnen geweest. Donderdag werd een Israëlisch echtpaar doodgeschoten. De man die in de Amerikaanse staat Oregon negen mensen doodschoot op een school... pleegde zelfmoord voor de politie hem kon arresteren. Eerder werd gezegd dat hij in een vuurgevecht met de politie was gedood. Over zijn motief is nog niets bekend. Volgens getuigen van het drama had hij het gemunt op christenen. Bij een busongeluk in de Britse stad Coventry zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om een jongen van acht en een vrouw van in de zeventig. Zes anderen raakten gewond. Een dubbeldekkerbus reed aan het begin van de avond een supermarkt binnen. Het jongetje zat boven in de bus en was op slag dood. De vrouw liep op straat en werd door de bus geschept. Het weer, vannacht is het op veel plaatsen bewolkt en kan plaatselijk mist ontstaan.